1 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal werkende 45-plussers dat van baan wisselt is iets toegenomen... maar nog altijd wisselen ze minder vaak van baan dan werkende onder de 45... blijkt uit onderzoek van het CBS. Vorig jaar kregen 212.000 45-plussers een andere baan. In de groep tussen 25 en 45 kwam dat twee keer zo vaak voor. Het gebrek aan doorgroeimogelijkheden, onzekerheid of wel willen maar niet kunnen overstappen van baan zijn redenen waarom 45-plussers ten opzichte van andere leeftijdsgroepen nog steeds veel minder vaak wisselen van baan of beroep. In Rotterdam woedt brand in een flatgebouw in de wijk Kralingen. De brand ontstond rond half elf op de vierde verdieping. Alle 18 woningen in het gebouw zijn ontruimd. Volgens RTV Rijnmond zijn de bewoners opgevangen in een sporthal in de buurt. De brandweer is met groot materieel uitgerukt om het vuur te bestrijden. Speciaal aanklager Muller, die onderzoek doet naar Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016, heeft zijn onderzoek afgerond en aan minister Bar van Justitie overhandigd. Muller werd als onderzoeker aangesteld nadat Trump FBI-chef Comey had ontslagen. Barr bepaalt of en welke delen van het onderzoek nu openbaar worden gemaakt. Mogelijk krijgt het congres dit weekend een samenvatting van het rapport. Zo'n 16.000 mensen hebben meegelopen in de stille tocht in Utrecht... voor de slachtoffers van de aanslag in de tram afgelopen maandag. Ze hadden rode en witte bloemen bij zich, de kleuren van de stad. Namens het kabinet liepen premier Rutte en minister Grapperhaus mee. Ook waren burgemeesters van de drie andere grote steden bij de herdenking. Het weer bewolkt en kans op mist. De minima liggen tussen 3 en 7 graden. Overdag veel bewolking en lokaal kan wat regen vallen. Het wordt dan 9 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. 72% van de weginspecteurs krijgt regelmatig de middelvinger. Doe eens lief.